Michel Koenen met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf in vogelgriep vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een voor de dieren gevaarlijke variant. De 36.000 vogels op het bedrijf worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldenkerk. In Leicester in Engeland is een zware explosie geweest. Een winkel en een woning zijn verwoest. Er zijn zeker vier gewonden. Ze zijn er slecht aan toe. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De politie zegt dat er waarschijnlijk geen sprake is van terrorisme. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Britse media speculeren over een gaslek. De Rotterdamse ombudsman is niet te spreken over een zogeheten drangtraject voor jeugdhulp in die plaats. Het drang is een tussenvorm tussen vrijwillige hulp van wijkteams en een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel die wordt opgelegd door de rechter. Het traject is een laatste kans voordat kinderen uit huis worden geplaatst. Maar volgens de ombudsman worden ouders nauwelijks voorgelicht en betrokken. Ze voelen zich geïntimideerd om mee te werken en weten niet wat hun rechten zijn. Bijvoorbeeld om iets te weigeren of bezwaren kenbaar te maken. Honderden Nederlandse vakantiegangers zitten vast op Lanzarote en Tenerife vanwege het slechte weer. Tientallen vluchten moesten uitwijken vanwege de regen. Ook honderden Nederlanders die juist op weg waren naar de Canarische eilanden zijn gestrand. Hun vliegtuigen weken uit naar Gran Canaria of Faro in Portugal. Het weer nog op de meeste plaatsen vriest het een aantal graden. Overdag is het droog en zijn er zonnige perioden. In vrijwel het hele land komt de temperatuur niet boven nul. door een stevige noordoostenwind voelt het nog eens veel kouder aan.